City Dijkers met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft opnieuw de Russische invasie in Oekraïne veroordeeld... in zijn eerste State of the Union. Dat is de jaarlijkse toespraak van de president... met de stand van zaken in het land en zijn plannen voor het komende jaar. Biden zei dat de VS zich niet militair zal mengen in het conflict in Oekraïne... en dat Rusland de komende tijd mogelijk winst zal boeken op het slagveld... maar dat Rusland vroeg of laat de prijs zal betalen voor de oorlog in Oekraïne... Volgens de Amerikaanse president heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin zich verkeken op de eensgezindheid in de wereld na de invasie. Biden kondigde aan samen met Europese bondgenoten onder meer Russische oligarchen aan te pakken. In zijn toespraak maakte president Biden ook bekend dat de Verenigde Staten het luchtruim sluit voor vliegtuigen uit Rusland. De Amerikanen sluiten zich daarmee aan bij een groot aantal andere landen dat eerder ook al het luchtruim voor Rusland sloot. Als tegenreactie zal Rusland waarschijnlijk ook het luchtruim sluiten voor Amerikaanse vliegtuigen. De grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hadden al besloten om niet meer over Rusland te vliegen. De Wereldbank gaat Oekraïne de komende maanden steunen met 3 miljard dollar. En ook het Internationaal Monetair Fonds werkt aan een steunpakket. Dat moet een waarde krijgen van 2,2 miljard dollar. Met de steun hopen de twee instellingen de financiële gevolgen van de oorlog binnen de perken te houden. Nu al is sprake van een stijgende inflatie. Voornamelijk de armsten worden daar de dupe van. Het Wasse Beeldenmuseum in Parijs heeft van de Russische president Poetin verwijderd... in reactie op de oorlog in Oekraïne. Volgens de directeur van het museum werd het beeld afgelopen weekend beschadigd door boze bezoekers. Sinds het beeld vanaf het jaar 2000 te zien is in Frankrijk is dat al eens eerder gebeurd. In 2014 ging een Oekraïense vrouw het beeld te lijf met een stuk hout. Het weer de nacht verloopt droog en het klaart op met temperaturen net boven nul.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 Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dus denken wij het hier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. En is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer verkeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen opnieuw, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de hagel kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog één dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot overvloed. Al is er in de hemel voor iedereen op ieder, je leeft nog steeds op aarde te dus drinken bij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de hagen kraaien, doen wij het echt wel uit en zingen wij nog. van Zandvoort, op 106.9 ZFM. nothing in my hands. No pretty melody I'd like to share with you. Not a single sentence that won't make any sense. If I would only knew what way to go. If I only had a way.